De politie heeft een verdachte van 31 aangehouden. Volgens medeleerlingen hadden hij en het slachtoffer een relatie die slecht liep. Meerdere kinderen zagen hoe het meisje werd doodgeschoten. De politie is met hen en docenten in gesprek. Eigenaren van monumentenpanden krijgen vanaf volgend jaar subsidie voor het onderhoud. De subsidie komt in de plaats van een belastingvoordeel waar makkelijk misbruik van kon worden gemaakt. Een eigenaar van een monument dat als woonhuis wordt gebruikt... kan achteraf tot 38 terugkrijgen voor dakonderhoud, schilderwerk en metselwerk. Onderhoud aan een monument is vaak duurder dan bij gewone huizen... omdat het aan strengere eisen moet voldoen. Studenten met een functiebeperking moeten meer geld krijgen, vindt de Landelijke Studentenvakbond. De LSVB wil ook dat er een eind komt aan de grote verschillen in toelages die door gemeenten zelf worden bepaald. Een student met een functiebeperking zoals een chronische ziekte krijgt in Zwolle 310 euro per maand, in de gemeente Heerlen maar 31 euro. Het geld is bedoeld als steun voor de studenten die door een aandoening niet of nauwelijks kunnen werken. Bevers hebben de IJsseldijk bij Weijen ondermijnd. Door de holen en gangen was de dijk over een flinke afstand beschadigd. De langste bevergang was bijna 11 meter. Verder zijn er vier beverholen, burgten genoemd, gevonden met breed vertakte gangen. Het waterschap in Overijssel heeft alle holen en gangen uitgegraven... en dichtgegooid met zand en klei dat moment zaten er geen bevers meer onder de grond. De bever is een beschermde diersoort die een opmars maakt in Nederland. Voor de maatregelen was toestemming nodig van de provincie. Het weer, vanavond toenemende bewolking en vanuit het westen regen.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 Yeah. Then she ball out, oh lad, she grab on me thing like, oh lad, and then I give she the thing like, oh lad. I mash up the place and you know you're whining good. She ball out, oh lad, just give me some time now, oh lad.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 to them they say, they hear your bells that jingle, but the bells are not on Santa's sleigh. If your girl's acting weird and her lipstick is smeared, do take care, You beware of the man with the mistletoe mustache. Naughty character is causing quite a stir. Gets the lift with every gift, the man with the mistletoe mustache. Every critic's write-up says his personality makes the girls' eyes light up just as bright as any Christmas tree. Who always runs away right after New Year's Day.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 ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen.